De brand ontstond na een zware explosie op de zesde en hoogste verdieping van de flat. Het was vrijwel zeker een gasexplosie. Van twee flatwoningen werd de gevel weggeblazen, net als een deel van de balustrade van de galerij. Ook de twee flats eronder raakten door de explosie zwaar beschadigd. Er zijn in Alphen 84 flatwoningen ontruimd. Bewoners die dat willen worden in een sporthal in de buurt opgevangen. Culturele instellingen die te weinig publiek trekken... krijgen geen subsidie meer van het Rijk. Dat schrijft staatssecretaris Zelstra aan de Tweede Kamer. Volgens Zelstra heeft de overheid het particulier initiatief in de cultuursector de laatste jaren overgenomen en dat vindt hij niet gezond. Hij pleit voor een herrijking met als doel dat de sector zo min mogelijk afhankelijk wordt van de overheid. Alleen artistieke kwaliteit is daarbij niet genoeg. Zelstra wil ook kijken naar de bezoekersaantallen, ondernemingszin en toegankelijkheid voor kinderen en jongeren. Het kabinet wil volgend jaar 30 miljoen euro bezuinigen op cultuur en dat bedrag moet oplopen tot 200 miljoen in 2015. Politie in Amsterdam heeft een ondergrondse bankiersnetwerk opgerold. Recherche deed een tijd onderzoek naar de criminele organisatie die drugsgeld witwast. En met de aanhouding van negen verdachten vorige week is dat onderzoek afgerond. De groep gebruikte een wasserette in de Amsterdamse Javastraat als dekmantel... maar ook andere winkels in de straat hoorden bij het netwerk. Van daaruit werden bankiers en koeriers aangestuurd die het geld van drugscriminelen witwasten. Het onderzoek naar het bankiersnetwerk begon in mei. Sindsdien zijn 30 mensen opgepakt en is ruim 5,3 miljoen euro in beslag genomen.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 Yeah. Now I believe in what you say. Vision. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you.